Is er voor 2012 en een gelukkig nieuwjaar. Namens heel, heel CFM Ik dank jullie allemaal voor de alle gezelligheid vandaag op de radio. Ja. Wat wij gaan doen, wij gaan gewoon lekker een jaarmix draaien. Ik heb helemaal geen zin ook in aanbouw. Nee, kijk maar niet. met je happy Abba. Eh, eh, Abba. Abba. Hey, gelukkig nieuwjaar iedereen, al luisteraars. Jullie ook als presentatoren van ZFM Zandvoort natuurlijk. Hoe zullen nog meer mensen aan die microfoon zitten? Ja. ja Pascal. kom maar. Maar Pascal wil ook nog even. Even lekker kwijnen. Nou ja, kwijnen, nou- hallo. Eh, oh, ik wil gewoon iedereen, alle luisteraars natuurlijk, de volledige technische staf, uh, de, bestuurders hier van zo'n wat allemaal gelukkig niet Niet lekker! En natuurlijk ook mijn ouders, mijn ouders die lieve papi en mama die thuis zitten. Oh. Dus, en dan eh, ik denk ik dat ik dan maar even doorgegeven aan de volgende. Daan! Zo. Ik word er helemaal emotionaal van. Sjors nou, zat er hebben we meteen gebeld. Ik hoop dat het net niet overbelast is vanavond. Netwerkelijk gedaan. Meneer, meneer, ja, namens, uh, namens heel CFM Zandvoort, uh, iedereen de beste wensen. En eh, we gaan er een heel goed jaar van maken. Ja, Daan, dankjewel. Ja, heel mooi radiojaar. Dat je hierbij was als ja. sidekick. Sidekick. En we gaan gewoon de jaarmix drinken, al, nou, Jos. Ik hoop niet dat Olam boos wordt, want we slaan het nieuws en alles over vandaag. maar dat maakt even niet uit. We gaan gewoon lekker even kijken. Wat heeft 2011 ons gebracht? Nu lange mix van alle hits van het afgelopen jaar. but we take the shortcuts. Give me the blonde hair, long weave, shortcuts. You know the flow sick, came in on a small bus. So get the D cup, C cup, small bus. They judge me like the girls on trial, but every time that I am out, it's just girls going well. Got the domino effect in the rubber passing out. With little bikini tops, they got their asses hanging out. Say my shoe game nuts, so I call them cashews.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 We can keep the club jumping till daylight. From New York to LA to the bank ride. Back to back up in the mix like that. And I know you like it when it's just like down everywhere, everywhere, everywhere. I don't play baseball, but I hit a home run everywhere, everywhere. I've been to countries and cities I can't pronounce, and the places on the globe I ain't know existed. in, the mix. thank you esquecer. langzaam gilt ich hab geweint, ich hab geschrien vor Glück. Oh, der Teufel meiner Seele, ich will zu dir zurück. Ich hab getanzt als Geld, ich hab getanzt als Geld, ich hab getanzt als Geld, ich hab getanzt als gibt's kein Morgen mehr, als gibt's kein Morgen mehr, als gibt's kein Morgen mehr, als gibt's kein Morgen mehr.